Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Het kabinet praat vandaag voor het eerst sinds de zomervakantie over de begroting van volgend jaar. Het kabinet wil iets proberen te doen aan de verdeling van de koopkracht. Uit ramingen van het CPB bleek vorige week dat Nederlanders er volgend jaar gemiddeld op vooruit gaan, maar dat ouderen en werklozen niet profiteren. Premier Rutte zei vlak voor de vergadering dat hij streeft naar een evenwichtig koopkrachtbeeld en dat hij er serieus naar zal kijken. Maar waarschuwt ook dat hij geen garanties kan geven. Komende weken praat het kabinet verder over de begroting... en ook over de werkloosheid en belastinghervormingen. Het gaat weer iets beter met de woningbouw in Nederland. In juni stond meer werk gepland dan in de twee maanden ervoor. Blijkt uit cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw. De bouw trekt sinds eind 2012 langzaam maar zeker weer aan. Ook is er meer werk in de grond- en waterbouw. Alleen de bouwwerkzaamheden aan kantoren bleven gelijk. De stijging van de woningbouw komt vooral doordat er meer bouwvergunningen zijn afgegeven. Ongeveer 800 huizen in Noordoost-Groningen krijgen een nieuwe, lichtere schoorsteen. Die is gemaakt van vooral aluminium en levert bij een aardbeving dus minder gevaar op dan een schoorsteen van steen. Door het schudden van een huis kan een schoorsteen losraken en dat is gevaarlijk voor omstanders. Het Centrum Veilig Wonen gaat de oude schoorstenen de komende maanden verwijderen en vervangen. Aan de buitenkant worden steenstrips geplakt, zodat de aluminium schoorstenen op de oude lijken. In Eindhoven is architect Leo de Bever overleden. Hij ontwierp veel bijzondere gebouwen. Het bekendste is het Evoluon in Eindhoven dat in 1966 werd geopend. Het gebouw dat lijkt op een vliegende schotel ontwierp de bever in opdracht van Philips. Hij ontwierp behalve het Evoluon ook het stadskantoor, het Catharina ziekenhuis en Eindhoven Airport. Leo de Bever was 85 jaar. Het weer, het is een grijze regenachtige dag met een temperatuur rond de 18 graden. Alleen in het zuidwesten is het overwegend droog met soms wat zon.